uur. Freddy van met het NOS-journaal. Bij huiszoekingen in de woningen van de terrorismeverdachten... die gisteren werden opgepakt, is 100 kilo kunstmest gevonden. Die kan worden gebruikt voor een autobom. Ook zijn er grondstoffen gevonden voor explosieven in bomvesten. De materialen lagen in een van de woningen in Arnhem. De zeven mannen die gisteren zijn opgepakt blijven voorlopig vastzitten. Ze worden door het Openbaar Ministerie verdacht... van het voorbereiden van een aanslag op een groot evenement in Nederland. Tegelijkertijd zouden dus ze op een andere plek een autobom tot ontploffing hebben willen brengen. Volgende week woensdag worden de verdachten voorgeleid aan de rechtercommissaris. Een aardbeving bij het eiland Sulawesi in Indonesië heeft een tsunami veroorzaakt. De kust van de stad Palu werd na de aardbeving getroffen door metershoge golven. Door de aardbeving zelf stortten veel gebouwen in. De schade door de tsunami valt volgens de eerste berichten mee. De aardbeving had een kracht van 7,5 en volgde op een lichtere schok. Daardoor waren ook al huizen en gebouwen ingestort. Door die eerste schok vielen een dode en raakten tien mensen gewond. De politie staat klaar om het PC Hoofdhuis in Amsterdam te ontruimen. De studenten die het gebouw hebben bezet was aangeboden dat ze niet zouden worden gearresteerd... als ze voor half vier vrijwillig zouden zijn vertrokken. Daar hebben ze geen gebruik van gemaakt. Er zouden zo'n 200 actievoerders in het PC Hoofdhuis zijn. Ze protesteren tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs en tegen het diversiteitsbeleid van de universiteit. Dat schiet volgens de studenten tekort.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 change your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 ritme van Zandvoort. Comme un blind. 相信呐。 your heart, what do you I'm high. sky.